Jan van der Putten met het NOS Journaal. Klaas Knot van de Nederlandse Bank vindt het te vroeg om te praten over een recessie of een crisis... nu het economisch even iets minder gaat. In het tv-programma Buitenhof zei Knot dat de Europese economie het behoorlijk goed doet... ondanks zorgen over handelsoorlogen, onzekerheid rond de brexit... en een wat mindere economische groei. De voornaamste dreigingen komen uit het buitenland, zei Knot. Bovendien kan de situatie ook niet zo blijven als in 2017. Knot zei wel dat het goed is dat de hypotheekrente wordt afgebouwd. Een volgend kabinet moet ermee doorgaan, vindt hij. Hij noemde de hypotheekrenteaftrek een instrument dat niet meer van deze tijd is. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie zegt dat het geweld in Noord-Ierland oplaait als de grens tussen Noord-Ierland en Ierland wordt gesloten. Hij heeft de Britten daarom laten weten dat bij een brexit die grens moet open blijven. Tegen het Duitse persbureau DPA zei Timmermans dat politici in Europa de morele en politieke verantwoordelijkheid hebben om te voorkomen dat het weer tot een burgeroorlog komt. Ook de Britten willen de grens tussen Ierland en Noord-Ierland het liefst openhouden. Maar bij een brexit wordt het een buitengrens van de EU, waarbij grenscontroles onvermijdelijk zijn. President Maduro van Venezuela verwerpt het Europese ultimatum om binnen acht dagen verkiezingen uit te schrijven. Venezuela is niet gebonden aan Europa, zei Maduro in een interview met de Turkse zender CNN Turk. Hij noemt het ultimatum een onbeschaamdheid. Het ultimatum is gesteld door vijf Europese landen, waaronder Nederland. Als Maduro het afwijst, erkennen de landen parlementsvoorzitter Guaido als interim-president.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 Ik zag op de kade een meisje heel alleen. Ze wilde varen en ze zocht geluk. En ze vroeg indringend: Mag ik met jullie mee? Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar gezien. Wij gaan door al staren wij ons blind, we zullen haar ooit vinden. Zij is de moeite waard, al blijft ons niets bespaard, we zullen haar ooit vinden. Elke uithoek gaan wij van boord. Op elke kade heeft men van haar gehoord. Hier een foto waarop zij lacht. We zullen zoeken al is het dag en nacht. Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meer gezien. Wij gaan door weer en wind, al staren wij ons blind. We zullen haar ooit vinden. Zij is de moeite waard, al blijft ons niets bespaard.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 Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande, répétée, encore une fois. fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois.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 We're riding shotgun underneath the hot sun, feeling like it's someone. We're south of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this.